Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In de Spaanse regio Catalonië worden dit weekend voor het laatst stierengevechten gehouden. In de arena van Barcelona komt ermee vanavond een einde aan een eeuwenoude traditie. Het verbod gaat officieel pas 1 januari in, maar dit weekend zijn de laatste gevechten van het seizoen. Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de zwarte markt vijf keer zo duur. Catalonië is de eerste regio op het Spaanse vasteland met een verbod. Op de Canarische eilanden zijn stierengevechten al sinds 1991 verboden. Boze indianen hebben in Bolivia de minister van Buitenlandse Zaken enige tijd gegijzeld. Ze deden dat tijdens een protestmars richting de stad La Paz. De indianen zijn tegen de plannen van de regering om een snelweg aan te leggen... dwars door hun leefgebied in het regenwoud. De minister wilde juist onderhandelen met de demonstranten... maar werd gedwongen met hen mee te lopen. Na een tijdje werd hij weer vrijgelaten. De minister wil nu opnieuw praten met de betogers. Hij is zelf ook een indiaan, net als president Morales. Volgens Morales is de snelweg nodig voor de verdere ontwikkeling van Bolivia. In de Verenigde Staten wordt begin volgende maand de oudste nog rijdende auto geveild. Het is een Franse auto uit 1884 met de bijnaam La Marquise. De auto rijdt op stoom en het duurt drie kwartier om hem op gang te krijgen. La Marquise is te koop op de jaarlijkse Hershey-veiling in Pennsylvania... en moet volgens de catalogus 1,8 miljoen euro opbrengen. De burgemeester van Waalwijk heeft een noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie. Die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC... en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Waalwijk. Door de noodverordening, die tot middernacht van kracht is... kan de politie preventief fouilleren. Het weer, opklaringen en kans op mist. Overdag is het zonnig, het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Na het weekend rustig nazomerweer met maandag een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Zo jammer dat mensen dat niet meer zeggen, goede moggel. Dat vond ik echt, dat vond ik nou een toffe tijd. Dan kwam je op je werk. En eh, het eerste wat mensen zeiden tegen je is, goede moggel. Ja, lachen man. Het is een mooie eh, tijd, mooie periode. Dus uh, eh, goede moggel, hartelijk goede moggel. Het is drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En we gaan leuke muziek draaien. En die muziek is niet uitgekozen door mij, maar door Jamai. Crack the playlist. Jamai Loman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ehm, elf liedjes heb je uitgekozen. Maar voordat we daarover gaan hebben, hoe is het met jou? Nou, het gaat hartstikke goed. Ik, ik, op dit moment eh, doe ik geen theater, dus ik heb een beetje tijd om eh, te leven, zou ik zeggen. <laughs> en en wat, wat doe je dan als je, want dan ben je gewoon eventjes, heb je een soort van eh, break met je werk of zo? Ja, dat even... een kleine, kleine vakantie zou ik oh. zeggen. Dus van een aantal maanden. Dus ik kan nou familie zien en vrienden en ik kan naar verjaardagen en gewoon eventjes ook dagen gewoon lekker op de bank zitten. En, ja. en dat is hartstikke lekker. En af en toe doe ik gewoon optredens in het land. En ik doen wat tv-dingetjes, maar zes dagen in de week theater staan, dat zit er nu eventjes niet in. Maar volgend seizoen eh, gaan we vast wel iets leuks doen. En hoe lang duurt het bij jou voordat je denkt van nu moet ik weer wat gaan doen? Of, of komt dat gevoel nooit? vijf dagen. <laughs> Dus, eh, dus ik ben nu een soort van dat een kritisch punt. Ik ben daarom ik zo blij dat, eh, dat je me gevraagd hadden, dat je tenminste iets doet. doen. <laughs> Kon je in ieder geval even lekker gaan zoeken. Even achter je computer, of heb, of je alles, eh, heb je een muziekcollectie in de kast of op de computer? Nou, ik heb een muziek, zo, muziekcollectie sowieso in de kast, want ja, een album kopen is toch blijft nog steeds wel het leukste, want dan heb je het boekje en alles erbij. Ja. Maar eh, ik heb wel alles verzameld ook op, eh, op mijn iTunes. Dus eh, daar heb ik nu gewoon een paar selectie van gemaakt. Nou Het is heel moeilijk. Ja, dat kan me voorstellen. Want je mag maar elf liedjes kiezen. En dan, want waar hou je normaal gesproken van? En je mag niet zeggen van alles wat? Ik mag niet zeggen van alles wat, nee. <laughs> Ehm, ja, dat is wel moeilijk als je dan niet mag zeggen van alles wat. Je houdt dus eigenlijk gewoon van alles wat? Ja, nou dat zal je dadelijk ook merken, want ik, kan nooit keuzes maken. En het, is ook, het heeft ook heel erg met tijd te maken hoor, want nu heb ik weer favoriete nummers, maar dat zal over vijf jaar later weer heel anders zijn. Ja, of volgend jaar misschien wel. Want er, wordt telkens weer zulk fantastisch werk gemaakt dat houdt maar niet op. Want je denkt van hoeveel tonen zitten er op een piano, joh. Dus, eh, we maken zoveel hits. Nou, dat, ik heb ooit wel eens, voordat we met je eerste liedje gaan beginnen... ooit wel eens een keer gedacht van... Ehm, het moet toch op een gegeven moment een keer ophouden met, met melodietjes bedenken, bijvoorbeeld. Ja, combinaties kunnen, er zijn? Precies, ja, dat, dat moet toch wel uit te rekenen zijn. Maar dan nog zouden die toch wel een keertje gemaakt moeten zijn, zou je denken. Maar, ja. Nou lijken natuurlijk ook heel veel platen wel op elkaar. Ja, maar dan nog zit er een, vaak een twist aan, waardoor het toch wel weer leuke nieuwe liedjes zijn ineens. Ja, en het, wat je ook wel merkt is dat ik vind tegenwoordig dat het eh, voornamelijk gaat om de productie. Ja. En eh, dat het eigenlijk de melodietjes vaak, eh, nou ja, hoe simpeler eigenlijk hoe beter. Ja. Maar ik hou toch ook nog wel echt van de, van de oude stempel. Dus gewoon uh, met gewoon lekkere instrumenten en niet te overgeproduceerd. Ja, ja, oké. Nou, laten we eens gaan kijken wat je hebt uitgekozen. Je eerste plaat graag. Ja, mijn eerste plaat is, ja, dat moest, Michael Jackson moet er gewoon in, in, in die lijst. Want ja, ik, ik, dat is een man die fantastische muziek heeft gemaakt. En ik heb dit nummer gekozen omdat eh, ik die clip zo geweldig vond. Dat was met Eddie Murphy erin in de zo'n e- Egyptian stijl. Mhm. En dat was volgens mij zijn eerste eh, nummer dat hij weer eh, uitbracht van zijn, zijn album die hij uitbracht. Dangers volgens mij, dacht ik. Ja, Remember the Time. Oh ja. Oh ja, daar zit hij in, in die clip. Daar zit hij in die clip en ik vond die clip geweldig. Nou is het wel een beetje overgeproduceerd. <laughs> maar toch, <laughs> ja. het is Michael Jackson, dus hij mag. Dan mag het, oké. Okay. Remember the Time, de eerste plaats, Michael Jackson. young again in a something. Do you remember? all began. It just seemed like heaven, so I did the Time, de eerste plaats van Jamai in Crack the Playlist, diep in de nacht. Ehm, je tweede plaat graag, Jamai. Ja, nou, ik, ik denk dat uh, eh, eh, eh, velen dit nummer kennen van, uh, nou moet ik het goed zeggen, Billy Joel, dacht ik. Mm -hmm. Always a Woman to Me. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik, ja. ja. Heel veel boze mensen nu gaan we registreren. <laughs> nee, dit is Billy Joel, ja. Ja. En... Um, Ooit, eh, volgens mij vorig jaar heeft een Engelse artiest, eh, Five Dangerfield, een, een, jongen met een geweldige stem, eh, die heeft dat nummer gecoverd. En dat is toen opnieuw eigenlijk weer een hit geworden in Engeland. Hij is weer gewoon op nummer 1 gestaan. En dat, nou dat blijkt wel dat het gewoon, het blijft gewoon een fantastisch nummer. Maar hij zong het ook nog wel eens eventjes nog zoveel, nou ja, beter kan ik niet zeggen, maar heel goed. Ja, is het wel gek dat dat dan hier dan niet een hit is geweest? dat vind ik heel raar, want waarschijnlijk is die Five Danger Beauty in Engeland gewoon uh, ja, een soort van Jan Smit. Ja, <laughs> ja, ja.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 Five Dangerfield uit Engeland komt hij. En eh, hij zong She's Always a Woman to Me. We gaan naar de derde plaatje, Mai. Welke is dat? Ja, nou, dat is natuurlijk... Eh, eh, dat is van Kanye West. Ja, ja oké, dan gaan we de rap op. Heel goed. we gaan even de rap op. Ehm, ja, ik, ik, ik, ik zag de film The Hangover. Ja. En ehm, daar, komt daar, daar, heeft hij een liedje voor gemaakt. Ik ken Tell Me Nothing, want daar hebben ze voor gebruikt. En dat is zo'n te gek nummer ik heb het later opgezocht en toen kwam ik eigenlijk op nog meer muziek van Kanye West. En hij is wel een geweldig artiest. En eigenlijk een andere rapper dan... Eh, ja, heel bijzonder in zijn kind, zou ik zeggen. Ja, wat, wat, maakt hem bijzonder dan? Eh, is dat... Eh, nou, hij... Ehm, ik vind hem, zou ik maar zeggen, een chique rapper. Dus hij, hij is artistiek ook gewoon heel erg goed. Dus hij is niet van de, de bling bling en de blote wijven, zou ik maar zeggen. Maar hij maakt echt gewoon... hij, hij ehm, eh, maakt gewoon kunst. minder, minder, minder straatachtig of zo? Ja, het is minder streetwise, terwijl hij daar wel echt vandaan komt. Ja. Maar hij probeert er nu echt een soort van kunst van te maken. En dat is wel echt geweldig. Zijn concerten en zo zijn ook fantastisch. En de teksten die hij maakt zijn ook eh, heel erg mooi. ik vind wel dat hij soms Doet hij dan domme dingen? Want ik ben met je eens inderdaad dat hij is een beetje een chique, chique rapper inderdaad. Maar soms doet hij dan een beetje domme dingen en dan rent hij het podium op om van een jong meisje een prijs af te pakken of zo. Dat ja, soort gekkigheid. Dat je denkt, ja... Dat, ja, dat is inderdaad dan wel een soort... Dat, dat heeft dan ook blijkbaar dan toch weer misschien met zijn imago te maken of wil hij een statement maken. Ik weet het niet. Hij kan inderdaad soms wel domme dingen doen. Ja. Maar van zijn werk eh, ben ik wel fan geworden. Can't Tell Me Nothing, zo heet het liedje van Kanye West. La, la, yeah. la, la, wait till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to Hill, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forget where I came from. I wait till I get my money right. La, la, la, la, Then you can't tell me nothing right. Excuse me, was you saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing. Let up the suicide doors. This is my life, homie. You decide yours. I know that Jesus died for us. But I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day. But homie, this is my day. Class started two hours ago. Oh, am I late? No, I already graduated, and you could live through anything if magic made it. They say I talk with so much emphasis. Ooh, they so sensitive. Don't ever fix your lips like collagen to say something where you gon' end up apologizing. Let me know if it's a problem then. Alright, man, holla then. La, la, la, la. Wait till I get my money. can't tell me nothing. <laughs> You can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing. Let the champagne splash, let that man get cash, let that man get past. He don't even stop to get gas. If he could move through the rumors, he could drive off of fumes, cuz. I ain't move in a room full of nose. How he stay faithful in a room full of hoes. Must be the pharaohs, he in tune with his soul. So when he buried in a tomb full of gold. Treasure, what's your pleasure? Life is a uh, depending how you dress her. So if the devil wear Prada, Adam, Eve wear Nada, I'm in between, but way more fresher. But way less effort. Cause when you try hard, it's when you die hard. Your homies looking like why God when they reminisce over you, my God. La, la, la, la. la. Wait till I get my money right. La, la, la, la. Then you can't tell me nothing right. Excuse me, was you saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing. West Can Tell Me Nothing in Crack the Playlist met Jamai. Goedemorgen, Jamai. Goedemorgen. We gaan naar je vierde plaat toe. We hebben eh, Michael Jackson gehad, we hebben een soort van eh, Engelse Jan Smit gehad, we hebben hip-hop rap gehad. Waar gaan we nu naartoe? <laughs> <laughs> Eh, nou, van, van, van, van rap, hip-hop gaan we gewoon nu naar ja, Frank Sinatra. Ach ja, dat is een flinke stap. <laughs> dat is, ik vind hem geweldig. iedereen vindt hem geweldig. En ik bedoel, als je een glaasje wijn opzet eh, eh, een glaasje wijn <laughs> opdrink. <laughs> dan moet gewoon Frank Sinatra moet dan op. En hij heeft toch wel die stem, er is nooit meer zo'n stem geweest. Nee. En um, ja, hij heeft duizenden goede platen, maar ik vind het nummer I Won't Dance van hem vind ik echt geweldig. Dus dan I we moet je niet uh, weg gaan slapen, eh, weg gaan doezelen nu. Nee, nee, nee. Het is wel, het is wel een lekkere nachtelijke, bijna ochtendplaat is het ook wel. Nee, ja, nee, ja. ja nou. Ik schenk even een whisky in en een wijntje neemt, gaan we luisteren naar <laughs> I Won't Dance, Frank I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance. madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance. Don't ask me, I won't dance. Don't ask me, I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they want to do. You know what? You're lovely, ring a ding ding. You're lovely, and oh, what you do to me like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos, and that's why I won't dance. I won't dance. I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. Frank Sinatra en I Won't Dance in Crack the Playlist. We gaan naar plaats nummer 5 alweer. Ja, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk ook fantastische zangers. En ik ben een groot fan van Marco Bussato, net zoals, eh, al, net zoals iedereen hier in Nederland. Ja. <laughs> Volgens mij is dat de enige artiest die nog uh, zoveel plaatsen verkoopt en nog stadions kan vullen. En ehm, met alle credits natuurlijk ook van John Newbank, die, uh, die, die, liedjes schrijft. Ja. maar ik ben verliefd op Ik lees niet meer voor jou. Eh, de, de, de, de, een beetje jaren negentig, klassieker is dat van hem eigenlijk. Ja, ja, ja. maar het blijft, het maakt niet uit waar je dat opzet, wat er, eh, wat er gebeurt. Het is gewoon stoere tekst. Het is een, ja, gewoon nog een lekker goed nummer. En zijn dat ook van die nummers? Want ik heb dat wel eens bij, uh, nou misschien ook wel met deze plaat inderdaad. Dan zit je gewoon een beetje, weet ik veel, bij... je. Eh, zit je achter de computer of bij aan het stofzuigen of zo en dan komt die plaat op dat je dan echt gewoon eh, onbeschaamd lekker mee gaat tetteren? Dat je inderdaad ja, onbeschaamd lekker mee gaat tetteren. Maar, en ook in de auto, weet je, als mensen in de file staan, ik weet zeker als dan dit op wordt gezet dat mensen gewoon gek worden. Ik ga altijd even kijken als ik hem hoor op de radio. En dan, eh, dat is inderdaad, dan, ga je met je rondneuzen van nou, als je in de file staat, kijk wie er zit mee te zingen. Wie er naar diezelfde, ik vind er altijd wel één. Ik vind het een goede keuze, Marco Borsato.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 Nou, eh, even kijken. Ja, dan, dan, is het, eh, eh, dan ga ik toch voor Adele, want ik ben een groot fan van Adele. Mhm. Haar hele verschijning en bedoel hoe is het mogelijk dat je gewoon 21 bent en dan al zo'n album schrijft? Is zij, is zij de grootste artiest van dit moment, vind jij? Uh, ik denk dat zij wel het grootste artiest op dit moment is. Ja, hè? Qua ook gewoon eh, frisheid en... Ja, het is natuurlijk gewoon heel bijzonder dat je gewoon zo'n stem hebt en dat je zo'n verschijning bent, 21 bent en dan zo'n... Dat je zoveel mensen kan raken met de liedjes die je schrijft. Dat is gewoon ongelooflijk. Hoe zou nou, dat... hoe nou zou, natuurlijk, ja? Sorry? Nee, hoe, hoe zou dat... Hoe zou dat eh, zou dat alleen maar talent zijn of zou dat ook iets van scholing zijn uit de, weet ik veel, de, de, de, de Britse muziekwereld of zo? Wat, wat, wat allemaal net iets... Uh, da, daar wordt meer aandacht besteed aan muziek in, in Engeland. Zou, heeft dat iets met elkaar te maken? Of is het dit echt gewoon puur talent en kun je dit niet leren wat zij kan? Nou, dit, dit nee, zo moet je geboren worden, denk ik. Dat kan je echt niet leren. Je kan je jaren op school zitten, maar dan worden nog slechtere albums gemaakt, denk ik. <laughs> Dit is gewoon puur vanuit haar hart. En eh, nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook zo dat ze nu Amerika helemaal heeft veroverd. Nou, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel heel uniek, zeker als het een Engels artiest is. Mm Dus ik, eh, nee, fantastisch album 21 en Turning Tables is daarvan een, ja, one of my favorites. Turning Tables. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I turning tables. Adele en Turning Tables is wel leuk een keer een liedje. Eh, eh, is even af van de singles, zeg maar. Hè? Want we, eh, je, je, hoort daar zo verschrikkelijk veel. En, nou, ongelooflijk. En ja. in de diepte word je echt, mee dood, echt doodgedraaid. <laughs> ja, maar toch ook niet zo erg. Want het zijn inderdaad mooie liedjes, zoals je al vertelde. Ja. Ehm, we gaan naar je zevende plaatje, Mai. Ja, nou een echt Amerikaanse artiest. En je moet ervan houden of niet. Mhm. Ehm, mijn partner die vindt het echt vreselijk. Die houdt er helemaal niet zo van die vindt het allemaal eh, eh, ehm, te plastisch. Nou is, is, dat heeft daar misschien ook wel gelijk in. Maar Katy Perry, ja, ik vind het toch... Er zit één fantastisch nummer, Last Friday Night, vind ik dan geweldig. En ik, eh, ik was van de zomer in L.A. En toen werd deze plaat gedraaid, die overigens op, op nummer 1 is binnengekomen. Haar vijfde nummer 1 hit van één album. Volgens mij is daar Michael Jackson mee beslagen in Amerika. Ze is echt enorm groot daar. Dat is ongelooflijk. En dit nummer, ik weet het niet. Als ik het hoor, dan word ik daar toch erg vrolijk van. Maar vooral die clip, als je die clip nog niet hebt gezien, je moet het opzoeken, want het is een te leuk clip. Helemaal jaren tachtig. En is, maar is Katy Perry dan, ehm, is het dan een soort van eh, erg ontzettend goed bedachte, maar reet commerciële popmuziek? Of zit er nog wel iets van haar bij ook dat zij ook zelf dit wil doen? Want dat had ik nou bij het eerste liedje wat ze deed met eh, I Kissed a Girl. Dacht ik van, oh ja, ze wil even een statement maken. Zo van, ik wil vrijheid, blijheid, eh, wat ze dan ook wilde doen. dacht ik ook, ja. Ja, maar nu is het wel ook wel weer vrij, eh, juist heel erg poppy en heel erg... Ja, ik, nou, ik denk wat, wat het eerste wat je zei. Ik denk dat het gewoon een rete goed commercieel ding is. En daar hebben ze goed over nagedacht. Ja, en het werkt als een trein. <laughs> Maar ik, het is wel zo, ik zat er net nog over na te denken het verbaast me niks dat je over vijf jaar denkt van... oh ja, Katy Perry, ja. Oh ja, want, die had ook wel goede muziek. Wie was dat ook alweer? Ja, ik denk dat dat geen, toch geen blijvertje is. Het is echt een momentopname. Het is geen Beyoncé van Madonna. Nee, nee, nee. Maar wel, wel echt een momentopname dan van, van 2010, 2011, misschien 2012. Ja, denk het wel. En dan vind ik dit nummer, Last Friday Night, toch wel... Ja, ik vind dat toch wel een leuke plaat. We gaan draaien. Katy Perry en Last Friday Night. There's a stranger in my bed. Last Friday Night in Playlist. Eh, we eh, gaan een beetje zo richting 6 uur. We gaan naar jouw uh, plaatje, Mai. Ja. Nou, ehm, ik denk niet dat heel veel mensen hem kennen. Mm Rela Montagne. Oh ja? ja. Dat, ik, ik vind hem... Het is een, een, volkszanger slash singer-songwriter in Amerika. Met een, hij een beetje een hezige stem. Een fantastische stem een baardje heeft en zo. Hij doet heel veel kleine dingetjes, ook met, eh, gewoon met gitaartjes. Volgens mij heeft hij nog in Paradiso gestaan, eh, nog niet zo lang geleden. Mhm. En ik vind eh, hem, ja, een, ja, hij heeft zoveel karakter in zijn stem. Dat is ongelooflijk gewoon. Nu, nu heb ik, twee weken geleden was Tim Knol zat in Crack the Playlist. Dus ja. die zocht ook de liedjes uit. En die ging voor, ik meen dat hij Todd Rundgren heette. Ook zo'n jongen die, die ook eh, een beetje dit soort stijl muziek maakte. En ik had toen ook met hem de discussie hoe het kwam... Eh, dat, dat, dat, ze niet, dat, dat ze dan toch niet helemaal doorbreken in Nederlands... maar ook niet bij het enorm, enorme publiek. Dat ze, zijn natuurlijk al populair en beroemd... maar niet eh, in de grote massa, terwijl het prachtige liedjes zijn. Hoe, hoe denk jij dat dat komt? Ja, ik denk toch dat het te maken heeft met dat het gewoon heel specifiek is. Omdat iemand ook zo'n specifiek geluid heeft, een specifiek statements maakt. Doe als je een album als je, als je de cover van zijn album al ziet, dan, dan is het duidelijk. Dan is het heel duidelijk van, ik ben geen Katy Perry, zou maar zeggen. <laughs> Ja. ja, het is, en het, ja, met smaak, maar ja, mensen die van muziek houden, moeten ook van, van, van, van Montagne houden. Dat kan, dat kan niet anders. Nee, want dat denk ik wel eens. Van, ja, de, de, hè, dan luister je bijvoorbeeld naar, eh, eh, nou, ik noem maar eens wat, top 40, of 50 of zo. Er zitten natuurlijk een aantal liedjes tussen waar je zelf helemaal niks mee hebt. Ehm, maar, maar die wel, wat, die, een hele grote groep andere mensen vindt dat wel heel erg leuk. Maar dan denk ik, ja, als je van dit soort liedjes houdt, dan hou je dus blijkbaar van, van leuke liedjes. Ja. Dan moet je ook kunnen houden van liedjes die iets minder bekend zijn, maar die gewoon niet doorgroeien naar zo'n grote eh, hitparade status. Nee, maar denk je dan ook niet dat het, dat het ook te maken heeft met... Volgens mij hebben liedjes tegenwoordig ook 30% ook te maken met wie zingt het en hoe staat hij in de markt en is, is hij of zij mooi en eh, wat mm. draagt ze uit? En ik denk dat mensen zoals Rele Montagne en eh, zoals velen uh, alleen maar eigenlijk bezig zijn van nee, het is belangrijk wat voor muziek ik maak en wat voor tekst ik maak. En daar ligt de focus. Dus de focus ligt ook niet op, op het enorm wijd verspreiden van de muziek, maar meer op ik muziek Ik denk dat maken. ze daar helemaal niet mee bezig zijn, althans. Nee, dat denk ik niet. Welke plaat wil je horen van hem? You Are The Best Thing. Oh. Terwijl dat volgens naar mijn idee wel een van zijn meest commerciële nou, platen is. Dat dacht ik ja, want hij heeft ook dat eerste album wat hij heeft gemaakt. Daar staat, eh, dat is een beetje dat donkere, duistere album. Mhm. Ik weet niet of dat echt normaal de eerste is, maar wat daarvoor zat. En toen kwam You Are The Best Thing. Eh, en dat is inderdaad eh, iets, meer, uh, iets, iets meer poppy weer of zo. ja, en dat is een beetje El Green-achtig stijl Ja, ik vind het toch een lekker nummer, You Are The Best Thing. It's been a long day, baby. Things ain't been going my way, you know I need you here. You clear my mind all the time, and baby, the way you move me, it's crazy. like you see right through me and make it easier. Believe me, you don't even have to try. come a long way, baby. You know, I hope and I pray that you believe me when I say this love will. Montagne en You Are The Best Thing. Ook wel eens leuk dat hij een keertje vrolijk is, hè, trouwens, Jamai. Ja, <laughs> dat mag ook wel eens een keer. Een droevige man is het. We gaan naar je negende plaat. De negende plaat? Ehm, ja, dan ga ik toch voor Beyoncé. Ah. Want ehm, het is toch een beetje enger met die vrouw, hè? Mhm. Ik bedoel, ze is mooi, ze kan dansen, ze kan fantastisch zingen. Ze doet, ze, volgens mij drinkt ze niet. Heeft ze, geen, ja, ze heeft wel seks, omdat ze, is nu zwanger dan. Maar eh, maar eh, eh, dus ze, ze weet alles zo ontzettend goed uh, beschermd te houden. En ze is zo het fantastische meisje die alles kan. En, dat, en nog steeds. Ik vind dat zo knap. Ja, denk, ik, ik denk dat er ooit komt er eens een keer een, een, een, een, een, een duistere, weet ik veel, geheim. Er komt er iets van een sekstape of zo van aan naar buiten. Dat kan toch bijna eigenlijk niet? Een, dus- een, sekstape, nou dat zou wat zijn, jongen. Ik denk dat echt... Dat de, zou de wereld echt... ontploft. Daardoor zou de wereld ontploffen, ja. ja. ja dat zou wat zijn. Want eh, je kunt bij... Eh, nou, nu, je hebt een aantal van die naaktfoto's van die, actrice, hoe heet ze ook alweer? Scarlett Johansson. Dat was al een dingetje, omdat zij natuurlijk ook een brave meisje is. Maar Beyoncé is gewoon beyond braafheid en aardig, lief, goed, knap, et cetera. Dat, en dat is toch een beetje eng. Ja. <laughs> ja, ja, Maar toch, maar toch is het wel ongelooflijk dat ze telkens gewoon weer dezelfde weten te overtreffen. Ik bedoel, ze heeft de, eh, de album gedaan met eh, Single Ladies natuurlijk en zo. Toen is ze een tijdje er eventjes uit geweest. Toen kwam Gaga natuurlijk eroverheen denderen met al haar geweld. Ja. En ja, Beyoncé moest natuurlijk wel even nou het jaartje terug toch eventjes weer even goed terugkomen. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft natuurlijk op het festival gestaan, Glasbury. Oh ja. Nou, dat was wel echt... Stond ze als eerste vrouwelijke artiest. waar altijd YouTube uh, eh, staat, te play, eh, staat te spelen en, enzovoort. En dat heeft ze toch ook weer zo geweldig eh, gedaan. Want zij is ook van de weinige vrouwen die gewoon en gewoon live gewoon fantastisch goed is. Ja, en het lijkt me ook sowieso wel moeilijk voor een artiest. Ik ben ooit een keer op Pinkpop geweest, eh, een paar jaar geleden. Toen stond de Sugar Babes daar te spelen. Nou, dat was lang geleden. Sugar oh, Babes is, is, ook niet te vergelijken met, met Beyoncé natuurlijk. Alleen, die speelde dan ook ineens voor een totaal andere eh, doelgroep eigenlijk. Ja, en Beyoncé doet dat eigenlijk ook natuurlijk op Glastonbury. Maar dat, ze pakt ze allemaal, hè? Ja, dat doet ze toch wel. Kijk, uiteindelijk... Eh, als je, je moet ervan houden of niet natuurlijk. En zeker festivalmensen, ik weet niet of ze heel erg van die muziek houden. Maar je kan niet ontkennen dat het gewoon rete goed is. Ja. ja. En zij is gewoon echt de top of the bill. En ik kies het nummer Love on Top. Dat is van haar laatste album. Eh, voor. Waar die vier nou eigenlijk voor staat. Ik heb geen idee. Volgens mij dat ze dan jarig is. Of dat het zijn vierde album of zoiets. Mm -hmm. en tijdens het nummer, dit nummer zong ze live eh, bij de VMA's. En toen maakten ze ook bekend dat ze zwanger eh, oh, waren op een hele leuke manier. Toen deed, wreef ze over de buik heen. Ja, ze wreef ze over de buik. En het is een geweldig nummer, joh. Ik vind het, weet, een beetje zo'n jaren 80, 90 feel. Ik vind het een heerlijk nummer. Love on Top van Beyoncé. Bring the beat in. Beyoncé. En dit is het liedje waarmee ze eh, bekend maakte eh, op, bij de VMA's dat ze zwanger is. Love on Top van, eh, van Beyoncé dus. Jamai, nog twee liedjes te gaan. we, we, weet zeker welke liedjes je kiest natuurlijk, hè? want het zijn er nog maar twee ik vind het inderdaad heel moeilijk. Ehm, nou, ik ga dan toch voor Jason Mraz. Oh ja. Dat was ook een beetje zo'n hype. Ik heb een idee dat we nu... Dat, waarom horen we niks meer van hem nu? Ja, want hij had eh, één album wat wel heel leuk was. En daarna... Dat, dat is, daarvoor was het ook leuk. Alleen eh, wat ook populair was. Ja, ik, ik, dat, maar dat album met... Uh, met I'm Yours en zo erop. En dat, dat, dat was een geweldig album. En ik weet nog dat ik had een vreselijke winter achter de rug. Dat was twee jaar, was twee jaar geleden. En uiteindelijk kwam ergens in eh, februari, maart kwam dan, werden de dagen weer wat langer. En ik kocht dit album. En ik heb dit album denk ik heel de zomer lang in mijn auto alleen maar gedraaid. Elk liedje ken ik gewoon dromen. Het is een fantastisch album. Echt zo'n, ja, Net zo eigenlijk zo'n album wat Adele heeft gemaakt, 21. En zoals Thriller van Michael Jackson. Met gewoon alleen maar goede liedjes. Ja, en alleen maar herinneringen aan die ene eh, zomer die dan een, stuk, een stuk leuker was dan de winter ervoor Die was een stuk leuker, dankzij Jason Mraz.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 Nou, dat zou wel leuk zijn. Ja, dat zou zeker leuk zijn, ja. Uh, we gaan naar de allerlaatste plaats, Mai. Welke moet dat worden? Ja, nou, het is, eh, eh, ik, ik, kom vaak in New York en ik vind dat een ongelofelijke stad. Ik weet niet wat, het, het doet iets met je wat gewoon, ja, je moet er ook niet langer dan twee weken zijn. <laughs> maar het is wel, het is echt magisch. En Alicia Keys en Jay-Z hebben samen het, eh, het, nummer Empire State of Mind gemaakt. Wat gaat over New York. En dat, dat heeft gewoon diezelfde magie. Het zijn maar volgens mij een paar akkoordjes. Maar ja, het, het, is gewoon een geweldig nummer. En nu als ik naar New York ga, zet ik die plaat op en dan loop ik gewoon rond en dan klopt het helemaal. Ja, ja. alles klopt dan omdat dat liedje ook helemaal klopt. En precies past bij de stad. Absoluut. Ja. We gaan hem zo meteen draaien. Jamai, dankjewel voor je, voor je muzieksmaak. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, nou, heb je natuurlijk geen, geen, idee wat nou mijn smaak is. Nee, ik heb er helemaal niks aan. Maar eh, ik vond het leuk om... Eh, <laughs> nee, ik heb er helemaal niks aan. Het gaat alle kanten op.